Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het mini-buitenlandse zaken zoekt nog contact met 65 Nederlanders... die mogelijk nog in Nepal zijn. Gisteren ging het nog om 150 mensen. Minister Koenders zei toen al te verwachten dat dat aantal snel zou dalen. Op het vliegveld van Rotterdam is zojuist een vliegtuig... met 77 Nederlanders aangekomen. Buitenlandse Zaken probeert op dit moment vooral mensen uit de Nepalese buitengebieden naar de hoofdstad Kathmandu te krijgen. Vanuit daar kunnen ze naar Nederland worden teruggevlogen. De laatste zeven kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met de MH17 zijn op weg naar Nederland. Vanmiddag sluit Rijkswaterstaat de A2 en A27 tijdelijk af voor de rouwstoet van vliegveld Eindhoven naar Hilversum. In Hilversum worden de stoffelijke resten onderzocht in de Van Oudheusde kazerne. De leider van de missie, Pieter Jaap Albersberg, zei donderdag dat hij goede hoop heeft dat ook de laatste twee slachtoffers kunnen worden geïdentificeerd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is de rechtszaak tegen 49 verdachten van het lynchen van een vrouw begonnen. Onder de verdachten zijn 19 politieagenten. De dood van de 27-jarige Farkunda werd gefilmd. De beelden veroorzaakten veel verontwaardiging in Afghanistan en daarbuiten. Farkunda's lichaam werd zwaar verminkt gevonden in een rivier. Ze was met stokken geslagen, overreden met een auto en in brand gestoken... omdat ze een Koran zou hebben verbrand. Dat bleek later niet waar te zijn. De politie neemt strenge veiligheidsmaatregelen vanwege de komst van de Deense cartoonist Koert Westergaard vanavond in de Bali in Amsterdam. De tekenaar spreekt daar op het Festival van het Vrije Woord. Westergaard maakte tien jaar geleden een tekening van de profeet Mohammed met een bom in zijn tulband. Die tekening leidde tot rellen in de Arabische wereld. Het weer flink wat zon vandaag, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het is 10 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 7 kilometer verder Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. A44 naar Den Haag bij Wassenaar 3. Het is erg druk richting de Keukenhof. Op de N207 naar Alfa aan de Rijn. Naar Hillegom, daar staat eh, voor Hillegom 6 kilometer verder.